Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen in sociale huurwoningen hebben steeds vaker te maken met overlast... blijkt uit onderzoek van koepelorganisatie EDIS. Het gaat vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast... door mensen met psychische problemen. Door uitkleding van de zorg wonen die mensen langer zelfstandig... zonder goede begeleiding. De problemen komen daardoor op het bord van woningcorporaties terecht. Die zien ook een toename van agressie tegen medewerkers. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft hard uitgehaald naar Curaçao. Hij vindt dat het eiland internationale drugshandel slecht aanpakt... zei hij na afloop van een werkbezoek. Zo zijn volgens hem de drugscanners in de haven en op het vliegveld al jaren kapot... en doet niemand daar iets aan. De Curaçaose minister van Justitie zegt dat de drugscanner op het vliegveld gewoon werkt. Minister van Nieuwenhuizen geeft toe dat twee documenten over de keuring van de stint... niet zijn gedeeld met de Tweede Kamer... Het gaat om bijlagen bij brieven uit 2011. Volgens de minister is de Kamer wel geïnformeerd over de strekking van de documenten... namelijk dat de keuring van de elektrische bolderkar niet goed is uitgevoerd. Euthanasie is in Italië vanaf nu onder bepaalde omstandigheden toegestaan... heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Er moet onder meer sprake zijn van onaanvaardbaar lijden... Aanleiding voor de uitspraak is de zaak van een verlamde en blinde man die euthanasie kreeg in Zwitserland. De Italiaan die hem daarbij hielp gaf zichzelf aan om de zaak voor de rechter te krijgen. In het centrum van Groningen zijn gisteravond drie mensen licht gewond geraakt bij een steekincident. Er is een verdachte aangehouden en de politie heeft een steekwapen in beslag genomen. Het incident was op een terras van café De Drie Gezusters op de Grote Markt. De aanleiding is nog onduidelijk. Het weer. Het is wisselend bewolkt met lokaal een bui. Het is zo'n 13 graden. Later gaat het vanuit het westen regenen.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 omdat ik eh, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat.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 the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. Yeah, she put her trust But a girl like that won't tell you what you should do. Tell her about it, tell her everything you feel.